7 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Premier Rutte zegt dat de daders van de MH17-ramp niet vrij uitgaan. Op de Eurotop in Brussel is hem door president Poroshenko verteld... dat de vervolging van de daders niet valt onder de amnestieafspraak... uit het akkoord over Oekraïne. Bij onder andere de nabestaanden van de slachtoffers was onduidelijkheid ontstaan... over de precieze betekenis van die afspraak. Bij Hoge Zand is een aardbeving gemeld. Het KNMI zegt dat de beving een kracht had van 1,9 op de schaal van Richter. Het gebeurde rond 5 uur vanmiddag. Het was een lichte beving en er zijn geen meldingen van schade. De beving komt op het moment dat in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over het verminderen van de gaswinning vanwege de vele bevingen in de provincie Groningen. Minister Kamp verlaagde eerder deze week de winning in het eerste halfjaar, maar hij wil niet vooruitlopen op wat er in de tweede helft gebeurt. Een groot deel van de Kamer wil dat hij voor het hele jaar de productie terugschroeft. Het voorarrest van de man die vorige maand het gebouw van de NOS binnendrong is met 90 dagen verlengd. Dat heeft de rechtbank in Lelystad bepaald. De man wordt verdacht van gijzeling, bedreiging en verboden wapenbezit. Ziekenhuizen zien steeds vaker onderverzekerde patiënten... die ze achteraf een rekening van de behandelkosten moeten sturen. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zegt dat het vooral gaat... om mensen met een zogenoemde budgetpolis. Volgens de vereniging slaan die mensen aan op een aantrekkelijke lage premie... maar realiseren ze zich niet goed wat de gevolgen kunnen zijn. Met boze telefoontjes richten die patiënten zich massaal tot de ziekenhuizen. Bali-medewerkers zijn daar niet altijd tegen opgewassen. Ziekenhuizen nemen noodmaatregelen in de vorm van speciale servicebalies en telefonische hulplijnen. Het weer vanuit het zuiden breiden opklaringen zich uit. Vannacht kan in het oosten nog nevel of mist ontstaan, bij minima net onder nul. In het westen koelt het af tot plus 2 graden.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 so lucky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 Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillés, Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille.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 not the one for me. Ooh.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 www.zfmzandvoort.nl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 wanna give up. All this spell you got me under. I see fireworks when we touch now. There's something about you. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late cause you're in my blood now. There's something about you. you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 Let's talk about sex. you know, me. Let's talk about sex, baby.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 only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 好。